Zes uur. Mark Zampersen eh, met het NOS-journaal. Een dagje uit naar een museum of dierentuin is de afgelopen vijf jaar flink duurder geworden, blijkt uit cijfers van het CBS. De prijs voor een kaartje steeg met gemiddeld 17 meer dan de gemiddelde prijsstijging in Nederland van 7 Volgens dierentuinen komt dat onder meer door kosten voor nieuwe dierenverblijven en verduurzaming, zoals zonnepanelen. De FBI onderzoekt of bij de aanslag op een festival in de Amerikaanse staat Californië sprake was van binnenlands terrorisme. Bij die aanslag eind juli vielen drie doden. Het motief van de schutter is nog niet duidelijk. President Trump bezoekt vandaag El Paso en Texas... waar afgelopen weekend 22 mensen werden gedood bij een aanslag. De politie in Canada heeft spullen gevonden die gelinkt kunnen worden aan twee tieners... die worden verdacht van drie moorden vorige maand. De voorwerpen werden ontdekt bij de rivier de Nelson. Om wat voor spullen het gaat is niet bekend. De tieners van 18 en 19 jaar oud zijn al weken op de vlucht. Op Times Square in New York is paniek uitgebroken vanwege een knallende motoruitlaat. Honderden mensen renden voor hun leven omdat ze dachten dat het ging om een bom of schietpartij. Op Broadway werd zeker één show geannuleerd omdat bezoekers het theater inrenden om te schuilen. Het publiek begon daarna ook te schreeuwen waarop de acteurs van het podium vluchtten. Ajax heeft in de derde voorronde van de Champions League gelijk gespeeld tegen PAOK Saloniki. In Griekenland werd het 2-2. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Ziyech... maar PAOK kwam snel terug tot 2-1. Na de rust maakte Huntelaar de gelijkmaker. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. Het weer af en toe zon met vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag meer buien met kans op onweer. Het wordt 21 tot 23 graden. Morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder geregeld zon en 22 tot 25 graden.